uur. Dit is Carolijn Bari met het NOS Journaal. De politie heeft vijf jongeren opgepakt in het Eindhovense stadsdeel Tongeren. De politie zei dat ze bivakmutsen bij zich hadden. De gemeente Eindhoven kondigde eerder vanavond een noodverordening af... na de oproep van jongeren om daar te gaan rellen. Ze verwezen op sociale media naar de rellen in Helmond eerder deze week... en zeiden dat Eindhoven dat beter kan. Daarom geldt er tot 6 uur morgenochtend een samenscholingsverbod... Volgens Omroep Brabant is er veel politie op de been in Tongeren. Ook staan er busjes van de ME. Tussen de 1000 en 2000 Twentenaren mogen de corona-app van de overheid testen. Vanavond werd er op de Universiteit Twente uitleg gegeven, meldt RTV Oost. De app wordt vanaf 1 juli getest. Eerst proberen scholieren en ouderen de app uit op de campus van de universiteit. Daarna mogen Twentenaren uit de hele regio zich aanmelden. Zij gaan de app testen in het dagelijks leven. Rond 15 juli wordt besloten of de corona-app voldoet. CDA-kamerlid Pieter Omtzigt wil lijsttrekker worden bij de volgende Kamerverkiezingen in maart. Omtzigt is de vierde kandidaat na Hugo de Jonge, Mona Keizer en Martijn van Helvert. Omtzigt zit al sinds 2003 in de Tweede Kamer, met een onderbreking van vier maanden in 2010. In 2012 stond hij op een lage plek op de kandidatenlijst... maar werd hij met voorkeurstemmen toch in de Tweede Kamer gekozen. Lufthansa, de grootste vliegmaatschappij van Europa, kan voorlopig blijven vliegen... De aandeelhouders hebben in grote meerderheid ingestemd met het reddingsplan in verband met de coronacrisis. De Duitse overheid wordt in ruil voor een financiële injectie van 9 miljard voor 20% aandeelhouder en mag twee leden benoemen in de Raad van Commissarissen. Zonder steun had Lufthansa naar eigen zeggen binnen enkele dagen faillissement aan moeten vragen. Wereldwijd werken er 135.000 mensen. Het weer, het blijft nog lang warm. In de nacht wordt het niet veel kouder dan 17 graden. Morgen opnieuw een zonnige en tropische dag.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 Er zijn al 3500 mensen die, die tot en met zondagavond al zo'n handtekening hebben gezet. ja, als je hem wil zetten, zou ik zeggen, ga eventjes googlen naar die website waar dat kan. En dan gaat dat vast goed komen. Dit is de National Radio Show. Twee uur lang weer country, bluegrass, Amerikanen en folk. Iedereen vanuit welkom. En also a welcome to all our non-Dutch speaking listeners all over the world. De show zit weer bomvol met van alles en nog wat. En gaan we gaan we weer verder, hè? Bluegrass van Unspoken Tradition. Dit is At The Bottom Again. that bus naar Whitfield, North Carolina... voor de nieuwe single van Dustin Chapman. Die stuurde hem op via info.nashvilleradio.nl en deze single heet Slow Dance. in the morning and fresh baby, let's take it. Time's on our side, so we better not waste it. Drown out a world that is nothing but jaded and move from side to side. And baby, Show. Follow us on Facebook, Twitter, and Instagram. Nashville Radio Show. single van Danny McMahon uit Engeland. Hij heeft eh, vorig jaar er al eh, een award gewonnen en is daar artist of het jaar geworden. En ik vind dat dat eigenlijk in Nederland wel veel meer aandacht verdient. De muziek van deze meneer uit Engeland dus. De volgende single kwam ik bij toeval tegen op internet. Ik ken het origineel van Miley Cyrus en toen vond ik hem al mooi. Dit is de versie van Temecula Road en die heet The Climb. I can almost see I'm dreaming, but there's a voice inside my head saying, You'll never reach it. Every step I'm taking, every move I'm mooie versie hè, van The Climb. Van uiteraard Miley Cyrus origineel. Maar dit was de band Temecula Road. We gaan met Americano voor jullie draaien uit Nederland. De band heet Crimson Ink en dit is Black Coat Blues. En daarna is het volgens mij tijd voor National Legends. En gaat Joopje iets vertellen over het jodelen in de countrymuziek. MUZIEK in a fight. Mama just shook her head when I came back late at night. <laughs> Well, they might. free. Legends hebben we het over. het jodelen. De jodel is in Amerika geïntroduceerd in de vroege 1800s. Door wie? Nou, wie anders als de Duitse immigranten in Pennsylvania. Later in de 1800s werd het een populair iets in optredens van de zogenaamde traveling minstrels. Als je dan naar deze tijd toe trekt, was het een ongelofelijke foute groep blanken die zich zwart schminkte en optredens verzorgden voor wie er dan ook maar wou nou komen kijken. Ehm, voor een van de eerste opnames van wat toen nog Mountain Music Jodeling werd genoemd. Want country en western, dat was als zodanig nog niet bekend, is van George Watson. En het nummer heet Sleep Baby Sleep. dit bewaard is gebleven. Dit was uit 1911 een opname van een wassenrol. Dus nog voordat we de normale bekende zwarte vinyle platen hadden. Uit 1911 dus. In 1928 prille begin van de countrymuziek... wat toen nog vaak hillbilly music of mountain music genoemd werd... neemt ene Jimmy Rogers de eerste Amerikaanse jodel op. Een mix van Afrikaans-Amerikaanse blues en volkmuziek... wat leidde tot de Blue Jodel nummer 1. Jimmy nog een hoop Blue Jodels volgen. Dit was in 1928 Blue Jodel nummer 1 en in 1930 nam hij al Blue Jodel nummer 8 op. En een hele hoop van die nummers zijn in de loop der jaren heel veel gecoverd. Jimmy wordt trouwens tegenwoordig gezien als eh, de vader van de huidige countrymuziek. Een echte legende dus. De eerste dames die de studio ingingen en aan het jodelen sloegen waren de Keckle Sisters. Zij traden op in onder andere de Grand Opry en in die tijd even populaire National Barn Dance. Ze waren razend populair door hun aparte manier van jodelen. We gaan terug naar 1938. Het lijken wel een paar kakelende kippen. Dat waren de Zurich Sisters. En beter bekend als de Kekkel Sisters. Dat waarschijnlijk omdat hun achternaam eh, in die tijd een beetje moeilijk uit te spreken was. Eh, in de loop van de jaren 40 en 50 wordt de jodel nog populairder. En dat omdat er wat films waren met wat jodelende acteurs erin. Gene Autry bijvoorbeeld, maar ook Roy Rogers. Na de jaren 50 loopt de populariteit van het jodelen behoorlijk terug. Maar toch komt de jodel nog steeds vaak voorbij in de hedendaagse countrymuziek. En er zijn heel veel covers gemaakt. De volgende cover, het stukje wat we laten horen, is een cover van de Blue Jodel nummer 8. Ook wel de Mules Kilner Blues genoemd. En die is bijvoorbeeld ook gedaan door Elvis Presley. Dit is de versie van Dolly Parton. Voor ons hele nummer van deze week gaan we luisteren naar een hele jonge Casey Musgraves. Dit is What Happened to the Yodeling Cowgirls. Ja, dat zou ik ook wel eens willen weten.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 Dit is Hadley McCall Thaxton. folkmuziek. Hè. Hier bij de National Radio Show wordt er natuurlijk ook altijd aandacht aan geschonken. En natuurlijk ook aan Americana, bluegrass en country muziek. En er is het nu weer tijd voor te geworden. De nieuwe single van Lockland. Dit is Made for Mornings. How you always smiling when you wake me up, wake me am I sleeping? This is too good to be dreaming away I used to be a late night party messages from all my friends Where you been? If I don't respond, they know the answer is I'm smelling roses on my pillow Found my sunrise Amarillo when your eyes Come alive with you I used to be a late night party type Sipping on the loving son of a gun. Het is tijd geworden voor onze maandartiest. Dit keer een nummer wat hij niet eh, zelf als eerste uitbracht. Maar Elvis Presley deed dat in 1972. Alhoewel eh, Elvis dus de eerste was die dit nummer uitbracht... is Willie Nelson degene die er het grootste succes mee scoorde. Hij behaalde er zelfs nog een paar Grammys mee. Dit is Always On My Mind. as often as I could have. And maybe I didn't treat you quite as good as I should have. If I made you feel second best, you did, you did. girl, I'm sorry I dat mooi of niet? We gingen eventjes zwijmelen met kaarsjes erbij. Willie Nelson en Always On My Mind. En in de tweede uur hoor je natuurlijk ook nog een nummer van onze maandartiest. Gaan we nu naar ons Spotlight album. En dat is een album wat in 1974 werd uitgebracht door de Southern Rock Band, de Marshall Tucker Band. Het is een dubbel album en dat heet Where We All Belong. En er staan echt heel veel mooie nummers op. Ik heb echt moeten kiezen welke ik voor jullie zou draaien. Maar ik heb uiteindelijk voor deze twee in het eerste uur gekozen. Heard It in a Love Song en daarna Driving You Out of My Mind. Dit is het Nashville Spotlight Album. have lost my love. Mortals have dreamed of love's perfect schemes, but they don't realize that love will sometimes bring a dark. lost your splendor. Dark moon, what is the cause your light withdraws? Is it because, is it because I've lost my love?